te vlag. Wie niet dapper is, kan bij ons niet staan. Wie niet durven kan, moeten ondergaan. Komt straks de harde strijd, wij zijn bereid. Eens van dat vuur, gloeiend als vuur, dat de mijn vrouw heb ik weg voor twee. Tot straks harde strijd.